uur. Waterwalgemoed bij het NWS Journaal. Basisschoolleraren gaan staken voor meer loon en een lagere werkdruk. De belangengroep PO in actie kondigde in tv-programma Jinek aan... dat de schooldeuren op 27 juni het eerste uur dicht blijven. Ouders kunnen de actie steunen door een petitie te tekenen. De komende acht jaar dreigt er een tekort van 10.000 leraren in het basisonderwijs. De politie verwacht dat er dit jaar veel meer mobiele flitscontroles zijn dan de afgelopen jaren. Door CAO-acties en softwareproblemen is er een tijd minder geflitst. Maar een politiemedewerker zegt in het AD dat dat nu voorbij is. In de eerste vier maanden van 2017 waren er al zo'n 8000 mobiele flitscontroles. Bijna 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Nederlandse jongeren gebruiken vergeleken met de rest van Europa veel drugs. In 2015 gebruikte bijna 7% van de jongeren wel eens ecstasy. Dat is bijna vier keer zoveel als het Europese gemiddelde. In Nederland wordt relatief veel gebruikt vanwege de vele dancefeesten... waar drugs populair zijn. Het gebruik verschuift ook naar de rest van het uitgaansleven, zoals het café. Er zijn opnieuw mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een van de twee recente Britse aanslagen. Op de Londense luchthaven Heathrow werd een man van 38 opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Manchester. In Ierland werden twee Marokkanen gearresteerd voor de aanslag op en bij de London Bridge. De Tweede Kamer begint vandaag met een parlementaire enquête over belastingontduiking door bedrijven. De komende twee weken worden deskundigen en getuigen onder ede verhoord. Veel internationale bedrijven maken via brievenbusfirma's gebruik van de aantrekkelijke Nederlandse belastingtarieven. De Kamer wil weten of daarbij ook constructies worden gebruikt die niet door de beugel kunnen.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 The shallower it grows, the shallower it grows, the It's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower shadow rules without else. www.zfmzandvoort.nl the same road, it's naturally.